Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. President Trump heeft zien een paar premier Abe... die binnenkort op bezoek komt in het Witte Huis. De twee hadden het onder meer over de nucleaire dreiging van Noord-Korea. Daarna belde Trump drie kwartier lang met de Duitse bondskanselier Merkel... en ook nog met president Poetin van Rusland. Wat hij met hen besprak is niet bekend. Het belrondje van Trump is nog niet klaar. Vandaag staat ook nog een telefoontje gepland met de Franse president Hollande. De Griekse schulden lopen uit de hand, dat meldt het Internationaal Monetair Fonds in een vertrouwelijk rapport dat aan handen is van de Financial Times. Het IMF waarschuwt dat als het internationale beleid niet verandert, Griekenland nooit van zijn schuldenberg afkomt. In het rapport staat dat de Griekse schulden straks onhoudbaar worden. Volgens het IMF zijn de hervormingsprogramma's die door de EU op gang zijn gebracht niet voldoende. Nederland stuurt een tankvliegtuig naar het Midden-Oosten... in de strijd tegen terreurorganisatie IS. Het toestel van de luchtmacht is vanochtend vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven... met aan boord ruim 30 militairen. De KDC-10 gaat vliegtuigen van bondgenoten bijtanken. Dat gebeurt in het luchtruim boven Oost-Irak en Syrië. Nederland levert sinds 2014 een bijdrage aan de internationale coalitie tegen IS. En op meerdere plaatsen in Nederland zijn mensen door het ijs gezakt. In Goes en Loosdrecht moesten kinderen uit het water worden gehaald. Op de Reewijkse plassen kwam een ijszeiler in de problemen. Twee mensen schoten hem te hulp en een van hen zakte ook door het ijs. De brandweer heeft de twee met een boot uit het water gehaald. Het weer vanavond kan lokaal een spatje regen vallen. Vannacht opklaringen met temperaturen rond het vriespunt.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 Shout-out to my ex van Little Mix. Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Fijn dat je nog luistert of welkom als jij nu net was inschakelt. Kan allebei. Dit uur gaan we de nummer 19 tot en met de nummer 1 behandelen voor je. En we gaan even een kleine eh, terugblik doen op de platen die we willen niet gehad hebben het eh, vorige uur. Althans een gedeelte ervan. Maar voordat we gaan doen, eh, gaan we naar de snelste stijger van deze week luisteren. En die is in handen van niemand minder dan Martin Jensen met Solo Dance. I can feel your hands on my skin. Think you got me right but you're just in my way. I came to party on my own.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 Nieuw binnengekomen op een eh, mooie nummer 15 is eh, Ed Sheeran met eh, Shape of You. En ja, ik hoef bijna over Ed Sheeran te vertellen, want iedereen kent hem al ondertussen. Maar het is wel leuk om te weten dat hij in het begin van dit jaar zijn nieuwe albumtitel bekend maakt. Defy, dat gaat hij heten. En op de eerste vrijdag van dit jaar verschijnen er dan twee singles tegelijkertijd van hem. Shape of You en Castle on the Hill. En die op de eerste dag alle streaming record, eh, records meteen eh, breken. Shape of You wordt eh, binnen 24 uur ruim 6,8 miljoen keer afgespeeld bij Spotify. Het vorige record van de stand uit augustus 2015 met Drag Me Down van One Direction. Dat toen tot 4,75 miljoen keer wist te komen. Shape of You wordt dan ook meteen het tweede nummer 1 hit van Ed Sheeran in de Nederlandse hitlijsten. Nou, dan weet je dat ook al meteen weer eh, wie er op eh, <laughs> nummer 1 staat in de Nederlandse hitlijsten. Hè, dat is eh, lekker makkelijk. Ik vind het een prachtige, best wel simplistische, maar wel prachtige plaat van deze Ed Sheeran. Nieuw binnengekomen dus op nummer 15, Shape of You. En daarvoor hoorde de nummer 16, Martin Jensen met Solo Dance. Hey, over een klein kwartiertje gaan we kijken hoe de Nederlandse top 40 er nou precies uitziet. Ongeveer in vogelvlucht. Kan dat eigenlijk? Precies ongeveer een vogelvlucht? Ja, dat kan. <laughs> Oké, wij kunnen dat. <laughs> en eh, naar de volgende plaat, eh, nou ja, denk ik niet. Misschien eh, straks, in ieder geval voordat het op 10 begint... zal Sander even een kleine resume geven van de platen die we wel en niet hebben gehad. Wij gaan nu eerst luisteren naar de nummer 14 van deze week. Die is in handen van Bebe Rexha met I Got You. De Euro Breakdown. loving. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you was playing the dozens. Don't act like you was there when you wasn't.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 Been thinking about you. been thinking about you. en Rihanna met Dit is What You Came For. En dan nummer 29, Mike Perry featuring Shy Martin met The Ocean. Op 28, Tovlo met Cool Girl. En nummer 27, Neil Horman met This Town. Nieuw binnenkomen deze week op nummer 26, The Chainsmokers met Paris. En nummer 25, Sia featuring Kendrick Lamar met The Greatest. Op 24 Zane en Taylor Swift met I Don't Wanna Live Forever. En op nummer 23 Kygo met Carry Me. Op nummer 22 Naked met Sexual. En op nummer 21 Ricky Martin en Maluma met Fanta Paca. Op nummer 20 Sam Veld met What About The Love. Op nummer 19 Little Mix met Shout Out To My Ex. Op nummer 18 vinden we Warren Schultz en David Quetta en Chip Coach met Shadow Light. En op nummer 17 Pentanix met Hallelujah. Op nummer 16 Martin Jensen met Solo Dance. En nieuw binnenkomen deze week op nummer 15 Ed Sheeran met Shape of You. Op nummer 14 Bebe Rexha met I Got You. En op nummer 13 Sean Paul featuring Dua Lipa met No Life. Op nummer 12 Pharrell Williams met Running. En we hebben hem net gehoord op nummer 11. Hartwell featuring Jay Sean met Thinking About You. De, Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de nummer 10.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 want je zit natuurlijk naar de Europese top 40 te luisteren... die natuurlijk veel beter is, want zonder zit erin. Op nummer 40 vinden we Kensington met eh, Do I Ever. Op nummer 39 nieuw binnengekomen Chesto samen met Bright Sparks met On My Way. Nummer 37 is ook nieuw binnengekomen Jax Jones samen met Ray You Don't Know Me. Nieuw binnengekomen nog meer, even kijken, is... Uh, uh, er toch nog één? ja, de nummer 8 helemaal. Nou, daar gaan we komen straks. We gaan even de top 10 dan uh, doen. Uh, op nummer 10 vinden we Bruno Mars met 24 Karat Magic. Op nummer 9 Gavin James met Nervous. Nieuw binnengekomen op nummer 8 uh, eh, Chainsmokers met Paris. Op 7 staat Alicia Cara met Scars to You Beautiful. De nummer 6 dan The Weeknd samen met Daft Punk I Feel It Coming. Starlick Holland me op nummer 5 en James Arthur op nummer 4 met Say You Won't Let Go. De nummer 3 dan is in handen van uh, Clean Bandit met uh, Rockabye. En de nummer 2 in handen van eh, Ronnie Flex met Energie. En op nummer 1, ja, ik had hem al eigenlijk verklapt. Hè, dus het is uh, geen verrassing meer. 10 minuten geleden zei ik het alweer. Ed Sheeran met Shape of You. De nieuwe nummer 1 van deze week in de Nederlandse top 40.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 Kevin James met uh, Nervous. De nummer 6 eh, en nummer 5 eh, slaan we even over voor het gemak. Op nummer 6 staat uh, Sigma met Find Me. En op nummer 5 Robert Williams met Love My Life. En we gaan voor jou de nummer 4 draaien van deze week.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 Deze week op nummer 3 vinden we James eh, Arthur. Plaat is eh, blijven zitten op de derde plaats. Acht weken in de lijst. Dit is Say You Won't Let Go. I met you in the dark. You let me up.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 James Arthur met eh, Say You Won't Let Go. De nummer 2 van eh, deze week is ook zo'n prachtige, rustige plaat. Maar wel een klein beetje op tempo, maar ik vind het toch wel rustig. Helemaal vergeleken met nummer 1 van deze week.